met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Rusland hebben een akkoord bereikt over een plan voor een bestand in Syrië. Dat moet zaterdag ingaan. De luchtaanvallen op IS, Al-Nusra en andere groepen die door de VN zijn aangemerkt als terroristische organisaties gaan wel door, zeggen bronnen in het Witte Huis. Vorige maand mislukte de eerste ronde van het vredesoverleg al snel nadat de Syrische regering een zwaar offensief had ingezet in de noordelijke provincie Aleppo in de buurt van de Turkse grens. Dat offensief werd gesteund door de Russen. Opnieuw dreigt een Nederlandse winkelketen uit het straatbeeld te verdwijnen. Het moederbedrijf van Perisport en Actiesport heeft de uitstel van betaling aangevraagd. Financiële problemen zijn een direct gevolg van het faillissement van V&D. Perisport had veel shop-in-shop -shop winkels in dat warenhuis. In totaal werken er 2500 mensen bij het moederbedrijf Unlimited Sports Group. Klanten kunnen zowel in de winkels als online voorlopig nog wel terecht. De Erasmus Universiteit in Rotterdam krijgt bijna 3 miljoen euro voor het verduurzamen van de campus. Het gaat om een Europese subsidie die uitgesmeerd wordt over drie jaar. De Erasmus Universiteit is de eerste Europese universiteit die deze subsidie krijgt. Het energieverbruik moet de komende jaren flink worden teruggebracht. Naast het besparen van energie wil de Rotterdamse Universiteit ook energie gaan opwekken op de campus. Indiase militairen hebben in de buurt van Srinagar in Kashmir een overheidsgebouw bestormd. In het gebouw hadden zich drie moslimterroristen verschanst. Ze zijn bij de aanval gedood. Afgelopen zaterdag beschoten de terroristen een militair konvooi. Daarbij doden ze drie militairen. Na die aanval vluchtten ze een overheidsgebouw in. De ruim 100 ambtenaren lieten ze gaan. Bij de beschietingen, die drie dagen duurden, werden vijf militairen en één burger gedood. Zeker 13 militairen raakten gewond. Het weer. In het zuiden en zuidoosten regent het nog, maar ook daar wordt het geleidelijk droog. Komende nacht is het bewolkt en wordt het maximaal 5 graden.